Er mag weer meer binnen worden gesport. En dat betekent in elk geval dat de sportscholen weer open mogen met ingang van zaterdag. En tenslotte mogen dan ook de contactberoepen zoals de kappers weer aan de slag met ingang van zaterdag. Moet wel bedenken dat het kabinet nog een definitief besluit moet nemen. In het katshuis waren vandaag alleen de meest betrokken bewindslieden aanwezig. En morgen zijn in de ministerraad alle bewindslieden bij elkaar. Alle details krijg je morgenavond om 7 uur. Dan is er weer een persco. De 21-jarige Nederlandse gevangene die gisteren werd gedood in België... had sinds half augustus onbegeleid verlof. Hij werkte door de week buiten de gevangenis. Toen twee medewerkers hem terug wilden brengen naar de gevangenis... trok hij een vuurwapen en dwong die ze om naar België te rijden. Daar kwam het tot een vuurgevecht met de Belgische politie. Dat overleefde hij niet. Willem-Alexander en Maxima gaan voorlopig niet rondrijden in de Gouden Koets. Dat ding werd vroeger gebruikt bij de rijtour tijdens Prinsjesdag. De afgelopen jaren is hij helemaal opgeknapt. Het koningspaar zie je er voorlopig niet in zitten vanwege een schilderij op de zijkant met zwarte onderdanen. Veel mensen vinden dat racistisch. En de koning zegt dat hij dat snapt en het ding voorlopig in een museum blijft staan. En het is nog maar de vraag of voetbalsupporters hun vrijdagavond vrij moeten houden voor PEC Zwolle Willem II. De club uit Zwolle heeft gevraagd om de boel uit te stellen omdat veel spelers corona hebben. Het is ingewikkeld, vertelt trainer Dick Schreuder. Je hebt in principe altijd genoeg spelers, maar ik heb nu natuurlijk ook heel veel spelers nu zeg maar, vanuit de onder 21 erbij. En die jongens hebben niet eens een contract. Dus ja, als je nou 15, 16-jarige jongens hebt op de training om aan te vullen. En ehm, uiteindelijk doen we dat wel vaker. Dus ja, uiteindelijk... Eh, kijk, als de KNVB morgen zegt dat we moeten spelen, dan zullen we moeten spelen. Dat is aan hun. Maar wat jou betreft zou het gewoon niet Wij kunnen. Wij hebben veel problemen. Het is dus nog afwachten of de wedstrijd wel of niet doorgaat. De KNVB kijkt ernaar. Op dit moment staat PEC onderaan in de eredivisie. Het weer, de mist is weer hardnekkig vandaag. En het blijft ook fris daardoor. 2 tot 5 graden. Alleen in het noordwesten klaart het wat op. Daar is het ook een paar graden warmer. En morgen net zoiets als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad door een ongeluk 20 minuten vertraging in 6 kilometer file tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord. A19 Amstelveen 5 kilometer file tussen Gaasperdam en Amstelveen. Het zijn omrijders omdat op de A10 ring Zuid richting Den Haag een flinke file staat door afgevallen lading betonblokken bij de Nieuwe Meer. Twee rijstroken dicht, 40 minuten vertraging. Vanaf Afrit Watergaasmeer kom je al in de file.